Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. zoekt vandaag opnieuw naar de man die sinds woensdag op het IJsselmeer wordt vermist. Hij verdween samen met zijn collega. Ze wilden vanuit Harlingen via Amsterdam naar Zevenbergen varen. Een kleine duw- en sleepboot kwam op het IJsselmeer in de problemen. Donderdag vond een politiehelikopter het lichaam van een van de twee bemanningsleden, een 48-jarige man van Tessel, in het water. De ander, een 47-jarige man uit Zevenbergen, wordt sindsdien elke dag gezocht. Met vaartuigen van de waterpolitie en de kustwacht. Ook wordt sonarapparatuur gebruikt om het lichaam van de man op te sporen. In de Nigeriaanse stad Jos is een aanslag gepleegd op een kerk waarbij een vader en zijn dochter om het leven zijn gekomen. Een zelfmoordterrorist reed met een auto vol explosieven tegen de gevel van de kerk waarop op dat moment een dienst bezig was. Ook de dader kwam om verantwoordelijkheid voor de aanslag is niet opgeëist. Met kerst pleegde de radicale islamitische groepering Boko Haram een aantal aanslagen op kerken in Nigeria. Daarbij vielen meer dan 100 doden. In de Maleisische stad Kuantan hebben een paar duizend mensen geprotesteerd tegen de komst van een fabriek voor zeldzame aardmetalen. De demonstranten zijn bang voor radioactieve straling vanwege het restmateriaal dat bij de fabriek zal worden opgeslagen fabriek is in handen van een Australisch mijnbedrijf dat er metalen wil gaan verwerken voor mobiele telefoons en flatscreen tv's. Volgens de eigenaar veroorzaakt het radioactieve restmateriaal geen gezondheidsproblemen. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. In de loop van de ochtend opklaringen. Vanmiddag veel zon, vooral in de kustgebieden. Maximum temperatuur 10 graden. Dit was het. De zonbakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen.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 zo eentje die we in Zandvoort graag zien. Nu is het een beetje minder, een beetje bewolkt. Helaas blijft het nog zo tot de tot aan woensdag ongeveer. En dan, maar de temperatuur gaat wel eh, flink omhoog. Ja, we hebben verschillende nummers eh, op de draaitafels liggen, klaar liggen. Jeroen, waar zijn we mee begonnen en waar gaan we mee verder? <laughs> We zijn begonnen met Christian Scott van een eh, cd die heet Live at Newport. Het nummer wat we gedraaid hebben is Isadora. Christian Scott kwam ik tegen op Sea Jazz Festival. Ik ben gek op trompetmuziek. Uh, Sea nou, Jazz is natuurlijk ook Ehm, is natuurlijk ook live. Ehm, en daar vandaan dit, eh, dit live nummer. Eh, we gaan verder met Lee Morgan, ook een bekend trompetist, alleen van lang geleden. We hebben een nummer van Introducing Lee, eh, Lee Morgan, een van zijn eerste albums uit 1956. En het nummer wat we gaan draaien is PS I Love You. eerste nummer van Introducing Lee Morgan zijn we verder gegaan met een ander nummer van het album The Young Lions. Hier speelt Lee Morgan samen met Wayne Shorter, Frank Strozier op alt sax, en Wayne Shorter op tenorsax, Bobby Timmons op piano en Bob Crenshaw op, bas en Louis Hayes op eh, drums. Het nummer wat we draaiden van dat album is Fat Lady. Ja, ik heb nu een nummer op de draaitafel liggen van Ella Fitzgerald. En dit omdat eh, niet afgelopen vrijdag, maar de vrijdag daarvoor in de Voice Kids een meisje genaamd Ella, ik vermoed, eh, vernoemd naar Ella Fitzgerald, een nummer ter gehoor gebracht, uh, eh, bracht, Lullaby of Birdland. Ehm, dit deze op een dusdanig sensationele manier dat ze eigenlijk gewoon door had gemoeten. Maar het blijkt dat deze muziek nog niet helemaal eh, nou, niet commercieel genoeg is. En dat daarom ehm, de coaches het niet, eh, het niet begrepen. Maar ze krijgt veel lovende kritiek op internet. En eh, we gaan nog wel iets van haar horen. Hier is Ella Fitzgerald met Tenderly. trembling trees embrace the Can't forget how two hearts met breathlessly. Your arms opened wide and closed me inside. You took my lips, you took my love so tenderly the evening breeze erased the trees tenderly. Trembling trees embrace the breeze tenderly. Then you and I came wandering by and lost in his eyes were we. Oh, the shows were kissed by the mist tenderly. Papa beating, I can't forget our two hearts met tenderly. Baba da da, your arm open wide and close me inside. You took my chops away from bops. Take aprovechar kula mana ilabato eh, eh, Bratte merek andere kola mala Quincy eh, Jones ibre tenkere banga Harry Austin ilida ilida ilida Thank <laughs> you. Every time you need me, I never can behave. You give me a smile and then I'm wrapped up in your magic. There's music all around me, crazy music, music that keeps telling me so. Very close to you, turn me your slave. Come to me and you want to. anything baby, just let me next to you. To beep, beep, woo. Am I insane or do I really see heaven in your eyes? White as stars that shine up above us in the clear blue skies. How I worry about you, just can't live my life without you, baby. Come here, don't have tell me why stop to think about this weather, my dear. These little dreams might fade away. There I go, talking out of my head again. Oh, baby, won't you come and put our two hearts together? that would make me strong and brave. Oh, when we are one I'm not afraid, I'm not afraid If there's a cloud up above us Go on and let it rain I'm sure together we can both endure a hurricane Ooh. Come all day to love and tell me Patty What is all this talk about loving me? Not anymore, not like before. Don't you understand me? Now, Moody, please pull yourself together. Got to do it very soon. darling Let out there in that new promised land. Maybe there we can find a good place to use our loving state of mind. ba do ba do do dee bee bee dee dee bo, bo do do do bo wee wee. Quincy Jones, you come in and blow now if you want to. We're through. Over <laughs> the Ja, dus James Moody met Moody's Mood. In het kopje de jarige van vandaag. Eh, Bill Russell, hij is inmiddels alweer overleden in 92. Dave Pell, eh, nou ja, nog niet, maar in 1925. Eh, Flip Phillips, helaas overleden in 2001. James Moody, geboren in 1925. Leonard A. Berg geboren in 1942. Mike Richmond, geboren in 1948. En Yosuke Yamashita, ook geboren in 1942. Eh, maar Moody was dus eh, vandaag jarig en die wordt dus eh, vandaag, denk ik dan, 87 jaar. Het volgende nummer is van Don Baaiers. Het nummer is van een, album, eh, een album wat opgenomen is in 1952, live in Milaan. En het heet Don Bias meets Dizzy Gillespie. Met Dizzy Gillespie natuurlijk op trompet, Don Bias op sax, Hubert Vol op alto sax, Bill Temper op tromboon, Raymond Vol op piano, Pierre Michaud op bas en Pierre Lemarchand op drums. Thank you. zijn we verder gegaan met een album van Gratian Moncourt. Enigszins onbekend voor mij tot, eh, tot voor kort. Maar toen ik Lee Morgan zijn biografie nog eens aan het nalezen was, kwam ik erachter dat hij op dit album heeft meegespeeld. Eh, naast Lee Morgan, Gra Gratian Moncourt speelde ook nog Jackie McLean op altsax, Bobby Hutcherson op vibrafoon mee, Bob Cronshaw op bas en Tony Williams op drums. Ja, Talmadge Holt Farlow was een Amerikaanse jazzgitarist. Eh, geboren op 7 juni 1921 en helaas alweer overleden uh, eh, 25 juli 1998. Hij werd ook wel genoemd de octopus vanwege zijn extreem grote handen. Ehm, ja, die een beetje leken op tentakels. Eh, daarmee kon hij dingen spelen op de gitaar die eigenlijk niemand anders kon. We gaan luisteren naar een nummer van hem, My Old Flame. choice but to say goodbye. So this is it, huh? Well, no use being bitter about it. This is the one moment that I never thought I could live through. But now somehow that it's here, my dear, that foolish fear disappears. And saying goodbye seems sweet. It's plain that fate didn't want us on a one-way street. sensible way and still be friends. zelfde naam als eh, Nat King Cole, eh, onder andere. Eh, het staat allemaal op één, éénzelfde cd. ik heb nog heel veel meer van deze, maar we gaan nu eerst verder. Het volgende nummer is van een album waar heel veel grote meesters op terug te vinden zijn. Het is een nummer van Art Blakey met de Jazz Messengers en Thelonious Monk. Het is een album uit 1958 op dit album speelt naast deze twee grootheden ook mee Johnny Griffin, Bill Hartman en Spanky the Breast. En een nummer wat we gaan draaien is In Walked Bud. geluisterd naar Art Blakey's Jazz Messengers met Thelonious Monk, een album uit 1958 en het nummer wat we draaiden is In Walked Bud.